voor spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vogelgriepvirus dat is opgedoken in een eendenfokkerij in Biddinghuizen is niet gevaarlijk voor mensen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Om te voorkomen dat de griep zich nu verder onder vogels verspreidt, zijn alle 16.000 eenden van het bedrijf in Biddinghuizen geruimd. In omliggende bedrijven zijn monsters genomen. De uitslag wordt op een later moment bekendgemaakt. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod. Onder massale belangstellingen met groot ceremonieel vertoon... is in Parijs afscheid genomen van de overleden rockzanger Johnny Hallyday. Tienduizenden mensen zagen de rouwauto over de Champs-Élysées rijden... begeleid door honderden motorrijders. President en Hallyday-fan Emmanuel Macron hield een gloedvolle speech... en na afloop barstte een donderend applaus los. Hallyday overleed woensdag aan longkanker. Hij is 74 jaar geworden. Een vrachtschip heeft op de Noordzee ten noorden van Ameland zo'n 20 containers verloren. Door de windrichting en de golfslag lijkt het erop dat de containers op Schiermonnikoog of het Duitse eiland Borkum zullen aanspoelen. De kustwacht heeft zeeschepen gewaarschuwd omdat de containers een drukke vaarroute kruisen. Volgens de kustwacht zitten in de containers machineonderdelen en huis, tuin en keukenspullen. Het Iraakse leger heeft terreurgroep Islamitische Staat verdreven uit Irak. En ook is de grens met Syrië weer volledig in Iraakse handen. Dat zegt de Iraakse premier Abadi. Die benadrukt dat nu ook het westen van het land helemaal is bevrijd. De premier spreekt van een overwinning voor de Iraakse bevolking en voor moslims in het algemeen. Er wordt nog wel rekening mee gehouden dat IS-strijders die nog in Irak zitten in staat zijn om aanslagen te plegen. Het weer. Er vallen wat winkelt winterse buien bij 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het vooral landinwaarts licht vriezen en is er kans op gladheid. Morgen trekt vanuit het zuiden een gebied met neerslag naar het noorden. Eerst valt er 3 tot 10 centimeter en later op de dag gaat het in het zuiden met 5 graden dooien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht 2 kilometer en op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.